Zit van der Linde met het NOS-journaal. Op een bedrijventerrein in Aalten, in de Achterhoek, woedt op het moment een grote brand. De brand veroorzaakt veel rook en daarom is er een NL-alert verstuurd. De brandweer vraagt mensen in de omgeving van Aalten om ramen en deuren te sluiten. Het aantal nieuwbouwwoningen dat vorig jaar is opgeleverd is het hoogst in 10 jaar tijd. Het CBS zegt dat er vorig jaar zo'n 71.000 nieuwbouwwoningen bijkwamen. Vanwege het woningtekort wil het kabinet elk jaar 75.000 woningen erbij. Samen met de opgesplitste woningen en de kantoren die zijn omgebouwd is dat streven gehaald. Of het dit jaar ook lukt is zeer de vraag. De vergunningverlening voor nieuwbouw loopt terug door de stikstofcrisis. President Trump heeft zijn plan voor Israël en de Palestijnse gebieden gepresenteerd. Volgens hem is het de deal van de eeuw. Trump noemt het een realistische twee-staten-oplossing. Het komt neer op het stichten van een Palestijnse staat... en Jeruzalem moet de onverdeelde hoofdstad van Israël worden. Israël is enthousiast over het plan, maar de Palestijnen wezen het op voorhand al af. Nederlandse automobilisten staan het vaakst vast in Leiden. Dat blijkt uit een rapport van TomTom over de verkeersdrukte. In Leiden heeft een automobilist 30% extra reistijd in de spits. In de ranglijst van steden met traag verkeer staat Den Haag op de tweede plaats... gevolgd door Haarlem en Nijmegen. TomTom Tom heeft de verkeersdrukte wereldwijd gemeten en dan valt de situatie in Nederland wel mee. In Europa is Moskou de stad met de meeste vertraging en wereldwijd is dat Bangalore in India. Het weer nog, vannacht een enkele bui, aan zee ook met kans op hagel en onweer.